Vijf uur. Freddy van met het NOS-journaal. In Europa is weinig steun voor een onafhankelijk Catalonië. Guy Verhofstadt, de leider van de Liberalen, zei tijdens een debat over de kwestie in de Europese Unie dat het referendum elke vorm van legitimiteit miste. En hij noemde het onverantwoord om de onafhankelijkheid uit te roepen. De leider van de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement, de Italiaan Pitella, riep de Catalaanse regering op om dat niet te doen. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Timmermans, zei dat de regering van Catalonië is voorbijgegaan aan de wet. Hij veroordeelde wel het geweld dat door de Spaanse regering is gebruikt en riep de Spanjaarden en Catalanen op om onmiddellijk met elkaar in dialoog te gaan. Aan het begin van het debat over de kwestie toonde een aantal Spaanse leden een Catalaanse vlag, tot ergernis van de andere Spaanse leden. Het nieuwe kabinet wil vooral de middenklasse steunen. De hardwerkende Nederlanders moeten in hun portemonnee gaan voelen dat het beter gaat, zei premier en VVD-onderhandelaar Rutter. Vanochtend werd al duidelijk dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de belasting op spaargeld willen verlagen. ChristenUnie-leider Segers benadrukte dat iedereen meetelt en dat het belangrijk is dat er een goed vangnet voor iedereen is. Sinds 2015 zijn er in het openbaar vervoer honderden reisverboden opgelegd. Staatssecretaris Dijksma en minister Blok hebben cijfers daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. De, het middel wordt gebruikt tegen zwartrijden en om geweld en overlast tegen te gaan. Voor 2015 waren reisverboden ook al mogelijk, maar ze werden pas vaker opgelegd toen in dat jaar een NS-conducteur in Hoofddorp zwaar werd mishandeld. En in Zevenberg in Brabant zijn delen van politieuniformen gestolen. Vannacht bleek de diefstal na een inbraakalarm in een stommerij. De politie denkt dat criminelen de uniformen willen gebruiken om er misdaden mee te plegen. Het weer. Steeds dikkere bewolking, in het noorden wat regen, vanavond ook in het midden.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 Vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Zoetewoude Rijndijk 18 kilometer door een ongeluk daar. Linker is dicht, de vertraging is ruim anderhalf uur. Omrijden kan via de A44 richting Den Haag tussen Noordwijkerhout en Wassenaar. Staat nog wel 11 kilometer file en een half uur extra kost je dat. En op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder nog 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Die is inmiddels weg, de vertraging is nog wel 20 minuten. De N217 Spijkenisse Dordrecht is bij de Kiltunnel nog steeds dicht door een ongeluk.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 Don't like his baggy jeans, but I'm I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday your color. way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good.